Lot Lewin met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft een kernkop ontwikkeld die zo klein is dat hij op de lange afstandsraketten past. Als het bericht klopt heeft het land mogelijk al 60 kernwapens. President Trump heeft furieus gereageerd op het bericht. Hij waarschuwt dat Noord-Korea moet stoppen met het bedreigen van zijn land. Gisteren zei de Noord-Koreaanse regering nog dat het ondanks sancties doorgaat met het atoomprogramma. Het land zegt ook dat de lange afstandsraketten de VS kunnen bereiken. Het Openbaar Ministerie in Suriname verdenkt twee Nederlanders van Surinaamse afkomst van het beramen van een aanslag, mogelijk op de Amerikaanse ambassade. Het gaat om twee broers uit Den Haag. Ze zitten al ruim twee weken vast op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. Eerder ontkende justitie dat ze de ambassade wilden aanvallen, maar nu zijn geheime documenten uitgelekt waarin dat staat. De Amerikaanse countryzanger Glenn Campbell is op 81-jarige leeftijd overleden. Campbell was vooral bekend van de evergreen Rhinestone Cowboy. In totaal verkocht hij 45 miljoen platen. In 2011 maakte Campbell bekend dat hij Alzheimer had en nam afscheid met een laatste tour. Tienduizenden mensen willen dat de eigenaar van de uitgebreide me uitgebrande megastal in Erichem een beroepsverbod krijgt. Door de brand kwamen ruim 20.000 varkens om. Een petitie voor een algeheel beroepsverbod is inmiddels meer dan 40.000 keer ondertekend. En dat betekent dat de Tweede Kamer zich over het voorstel moet buigen. En in Skopje heeft Real Madrid de Supercup gewonnen. De winnaar van de Champions League won in de Macedonische hoofdstad met 2-1 van Manchester United, de winnaar van de Europa League. Het weer dan nog, vanuit het zuiden klaart het op.